Citydijkers met het NOS Journaal. De president van Zuid-Korea heeft een periode van nationale rouw afgekondigd... vanwege het drama tijdens de Halloween-viering in Seoul gisteren. Tijdens extreme drukte in de smalle straatjes werden feestvierders verdrukt en vertrapt. 151 mensen kwamen om het leven en zeker 82 raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn veel twintigers die na een strenge coronaperiode weer uit wilden gaan... De Zuid-Koreaanse president heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Ook vanuit het buitenland zijn steunbetuigingen binnengekomen van wereldleiders. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Die vond plaats op het Tientplein in de wijk Oude Westen. Voor een restaurant waar op dat moment mensen zaten te eten. Volgens de politie werd het slachtoffer nog op straat geopereerd... en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar die hulp mocht niet baten. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Rotterdam. In het westen van Frankrijk zijn 61 politieagenten gewond geraakt bij een demonstratie. 22 van hen raakten ernstig gewond. Ook 30 demonstranten raakten gewond. De betogers demonstreerden in Saint-Soline... tegen de aanleg van een enorm waterreservoir voor de landbouw. Het protest liep uit op een veldslag met de ordentroepen... die onder meer met molotovcocktails werden bekogeld. Tientallen gemeentes en bedrijven hebben vannacht hun verlichting uitgedaan in de Nacht van de Nacht. De actie wordt georganiseerd door de overheid en milieuorganisaties om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Als het uitzetten van het licht structureel zou gebeuren... zou dat 1 miljard kilowattuur aan energie kunnen besparen. Dat is het jaarlijkse verbruik van 350.000 huishoudens. Het weer droog met wat sluierwolken bij 10 tot 13 graden. Vanochtend wolken met af en toe zon.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 Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this plate off there. Charge within three weeks. Anything plays for this bubble. said to Bernie, I said, they'll never make that money back.